Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu in Florida heeft weinig opgeleverd. Ze spraken vooral over de volgende fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou Israël zich verder moeten terugtrekken uit het gebied en zou Hamas zich moeten ontwapenen. Beide partijen lijken dat niet snel te willen doen. Trump zei na afloop dat hij en Netanyahu tot veel conclusies zijn gekomen. Wat hij daarmee bedoelt is onduidelijk. Netanyahu zei dat Israël Trump een onderscheiding geeft voor zijn steun aan het Israëlische volk. Bij een aanval van het Amerikaanse leger op een boot in de oostelijke Stille Oceaan zijn twee mannen omgekomen, dat meldt het leger op X. Waar de aanval was, is onbekend. Volgens de VS zouden met de boot drugs zijn gesmokkeld. Ook zou het schip hebben gevaren op bekende routes waarlangs drugs zouden worden vervoerd. Het aantal doden door Amerikaanse acties tegen drugshandel in de regio is hiermee gestegen naar zeker 107. Amerika heeft tot nu toe niet bewezen dat de slachtoffers drugsmokkelaars waren. In Weesp zijn de afgelopen avond ruim 20 huizen ontruimd... omdat in een woning vuurwerk is gevonden. Waarschijnlijk is het illegaal vuurwerk. Een bewoner is aangehouden. De explosieve opruimingsdienst haalt het vuurwerk weg. Op het Olympisch kwalificatietoernooi hebben schaatsers Jenning de Bo, Joep Wennemars en Kjeld Nuis zich geplaatst voor de 1000 meter op de winterspelen in Milaan. Ze werden 1, 2 en 3. Bij de vrouwen gingen de starttickets op de 1500 meter naar Antoinette Rijpma de Jong, Femke Kok en Marijke Groenewoud. Grote verliezer was Joy Beunen. Ze was favoriet op de 1500 meter, maar eindigde als vierde en mist die afstand dus in Milaan.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 A scrub is a guy that thinks he's flying. and is also known as a buster. buster, buster. Always talking about what he wants and just sits on his broom. So, no, I don't want your uh-uh. number. Uh-uh. your love.